Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De transportlen. EVO zegt dat duurder transport niet leidt tot minder transport... en dat de consument uiteindelijk de rekening betaalt. Personenvervoersorganisatie KNV is minder negatief... en vindt een heffing voor vrachtwagens wel logisch... omdat België en Duitsland die ook hebben. De organisatie vindt wel dat er voor de vervoersbedrijven... een tegenprestatie tegenover moet staan. Het OM heeft een schikking getroffen met telecombedrijf Telia... dat verdacht wordt van omkoping en valsheid in geschriften in Oezbekistan. Drie Nederlandse dochterbedrijven van Telia betalen 230 miljoen euro... om te ontkomen aan strafvervolging. Volgens het OM betaalden de bedrijven jarenlang steekpenningen... aan de oudste dochter van de toenmalige Oezbeekse president Karimov. Een 21-jarige man die was aangehouden in verband met de aanslag op een metrostation in Londen is door de politie vrijgelaten. Er is geen aanklacht tegen hem ingediend. De Syriër werd ervan verdacht dat hij de bom had gemaakt, waardoor vorige week vrijdag 30 mensen licht gewond raakten. Volgens zijn familie werd hij opgepakt omdat hij enige tijd in hetzelfde pleeggezin had gewoond als de 18-jarige hoofdverdachte. In totaal zitten er nog vijf verdachten vast. VVV Venlo, FC Groningen en PEC Zwolle zijn door naar de tweede ronde van de KNVB-beker. VVV won in Veghel met 3-0 van blauw-geel 38. FC Groningen kwam in Utrecht tegen Hercules op achterstand, maar won uiteindelijk met 4-2. En PEC Zwolle won uit bij VV De Meern met 5-0. Het bekerduel van PSV uit tegen SDC Putten is nog bezig. Het weer, vannacht blijft het droog, minima tussen 7 en 11 graden. Morgen in het oosten geregeld zon, in het westen meer bewolking en een enkele bui.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 Mijn naam is Ben Veugen, en uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Um, we gaan beginnen met een nieuw album van het label GAP Music. GAP Music, GAP Music. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar het doet er ook niet toe ieder geval, het is een uh, van eh, verschillende artiesten. De aftrap heeft, even kijken, St Stuart Jones. uh, het album heet Forever Dreams. En van dit label kunnen we altijd hele, ja zeg maar het specifieke New Age muziek verwachten. Tenminste specifiek wat de mensen er, ervan verwachten. Eh, dus rustig, een beetje dromerig.